Kasper Meijer met het NOS-journaal. De assistent-regisseur van de film Rust is eerder al eens ontslagen... vanwege een incident met een vuurwapen bij filmopnames, meldt onder meer CNN. Het gaat om Dave Hals, die vorige week het wapen overhandigde... waarmee acteur Alec Baldwin per ongeluk een cameravrouw doodschoot. In 2019 was Hals assistent-regisseur bij de film Freedom's Path... toen ook bij die opnames een vuurwapen onverwacht afging. Lid van de filmploeg raakte licht gewond... Volgens het filmbedrijf werd Hals meteen na het incident weggestuurd van de set. Facebook heeft in het derde kwartaal van dit jaar een netto winst behaald van omgerekend 4,92 miljard euro. Dat is 17% meer dan een jaar eerder. De groeicijfers komen op het moment dat Facebook onder vuur ligt... door een grote reeks publicaties op basis van documenten van een klokkenluider. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat medewerkers van Facebook waarschuwden... voorafgaand aan de kapitoolbestorming. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers noemde Facebook-topman Zuckerberg de publicaties een gecoördineerde poging om een verkeerd beeld van het bedrijf te schetsen. Bij protesten tegen de militaire staatsgreep in Soedan zijn zeker zeven mensen doodgeschoten. 140 mensen raakten gewond, dat meldt het Soedanese ministerie van Volksgezondheid. In de nacht van zondag op maandag greep het leger de macht in het Afrikaanse land. De belangrijkste cabaretprijzen, de Polifinario's, zijn uitgereikt. Sarah Kroos, Alex Klaassen en Elke Vierwijzer. Kroos won in de categorie Entertainment met haar show Verte. Klaassen viel met Showponies 2 in de prijzen in de categorie Engagement. Zangeres Elke Vierwijzer kreeg de Polifinario in de categorie Kleinkunst. De Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties reikte dit jaar ook een oeuvreprijs uit aan het cabaretduo Waardenberg en de Jong. Het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Komende dag trekken wolkenvelden over het land, maar ook af en toe schijnt de zon. Op een enkele bui na blijft het droog en het wordt een graad of 14.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 and never let me go. I'm always gonna care about you. I never wanna be without. je Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen Je wil naar boven, yeah olvidarte. Como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent.